Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie biedt bescherming van agenten die tijdens hun werk geweld hebben gebruikt. Ze zouden een aparte status in de wet moeten krijgen met een lagere maximumstraf. Daarmee steunt de politie een kabinetsplan hierover. Nu wordt een agent die betrokken is bij geweld met een dodelijke afloop vaak vervolgd voor doodslag. Daar staat maximaal 15 jaar gevangenisstraf op. Met de nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld zodat de maximale celstraf voor agenten drie jaar wordt. Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting. Dat meldt trouw. Via het Britse kanaaleiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. En daardoor is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. De constructie ontstond toen de Britse en Nederlandse moederbedrijven fuseerden tot het huidige Royal Dutch Shell... Om de Britse aandeelhouders tevreden te houden... werd besloten de winstuitkering via Jersey uit te keren... want in Nederland zouden ze belasting over moeten betalen. De vergoeding die huishoudens en bedrijven krijgen... als ze zelf groene energie opwekken met zonnepanelen... gaat vanaf 2020 omlaag. Mensen die groene energie opwekken, maar niet zelf gebruiken... krijgen daar geld voor. Dat wordt minder omdat het volgens de minister Wiebes... te veel geld kost door, door de toename van het aantal zonnepanelen... Met de nieuwe regeling duurt het gemiddeld 7 jaar... voor de investeringen in zonnepanelen zijn terugverdiend. De Spaanse politie heeft een vermoedelijke drugsbende opgerold... die zou worden geleid door een Nederlander. Dertien mensen zijn opgepakt, onder wie 5 Nederlanders. De bendeleider is een man van 43 en zou in Nederland worden gezocht voor moord... melden Spaanse media. De bende hield zich bezig met de handel in wiet... De Spaanse politie nam in totaal 3500 wietplanten en 60 kilo wiet in beslag.